Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De opstandelingen zeggen dat ze een van de toegangen tot Gaddafi's hoofdkwartier in handen hebben. Bij het complex wordt nog steeds hevig gevochten met regeringstroepen. Er zijn berichten dat militairen vanuit de gebouwen granaten naar de opstandelingen gooien en dat sluipschutters actief zijn. Het is onduidelijk hoeveel slachtoffers er vanmiddag zijn gevallen. Intussen hebben de opstandelingen ook de internationale luchthaven in handen. Het vliegveld ligt iets ten oosten van Tripoli. Volgens verslaggevers vluchten veel burgers de stad uit nu er op veel plaatsen wordt gevochten. De NAVO blijft de opstandelingen met actie steunen, maar is niet van plan om Gaddafi zelf uit te schakelen. Rusland zegt vanmiddag telefonisch contact met hem te hebben gehad. In dat gesprek herhaalde Gaddafi dat hij nog steeds in Tripoli is en tot de dood zal vechten. Minister Schultz van Hagen voelt er wel voor om vrachtwagens vaker te verbieden om in te halen. Maar ze ziet weinig in een algemeen inhaalverbod op snelwegen, zoals de VVD voorstelt. Schultz denkt vooral aan een inhaalverbod voor vrachtwagens op meer wegen of meer tijdstippen. Veel partijen in de Tweede Kamer zien wel wat in een verruiming. Voor een algemeen verbod is tot nu toe geen meerderheid. De Tweede Kamer wil niet wekelijks vertrouwelijk worden geïnformeerd over de stand van zaken rond de Europese hulp aan Griekenland. Gisteren stelde minister De Jager een vertrouwelijke informatierondje voor. Maar de Kamerleden willen er geen gewoonte van maken om geheime informatie te krijgen. Spanje gaat een schuldenlimiet opnemen in de grondwet. De maatregel moet helpen het begrotingstekort terug te dringen. De Spanjaarden komen met de maatregel tegemoet aan de wens van Duitsland en Frankrijk. Die landen vinden dat alle 17 landen in de eurozone afspraken moeten maken over het beperken van de staatsschuld. Het weer opklaringen, maar ook enkele regen- of onweersbuien.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 Ook op de A12 richting Den Haag 4 kilometer bij Nieuwebrug. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum 12 kilometer door een aanrijding. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de, A9, op de N15 aan de zuidkant van Rotterdam staat een lange file vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam.